Later deze maand zal de NAVO waarschijnlijk instemmen met een steunpakket aan Oekraïne... waarbij oude wapens uit het Sovjet-tijdperk worden ingeruild voor nieuwe wapens. Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland... hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond. Het is voor het eerst in de VS dat werknemers van de techgigant zich verenigen. Apple zelf weigert te reageren op de stemming. Het bedrijf heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd. Eerder probeerden werknemers van Apple in Atlanta ook al een vakbond op te richten. Zij trokken zich op het laatste moment terug omdat ze zouden zijn geïntimideerd. Pinkpop-oprichter Jan Smeets heeft gisteravond afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam kwam Smeets met zijn vrouw het podium op... en kreeg hij van 70.000 bezoekers een eerbetoon. Twee jaar geleden kondigde Smeets zijn vertrek al aan... maar door corona werd het afscheid in Landgraaf uitgesteld. Max Verstappen start vandaag bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer, ondanks de hevige regen op het circuit. Bij de race zal Verstappen waarschijnlijk weinig last hebben van zijn concurrent Charles Leclerc. Die start als laatste. Leclerc kreeg eerder een straf omdat hij voor de derde keer dit seizoen nieuwe motoronderdelen nodig had. Het weer, het is bewolkt en soms valt er een lichte bui. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordwesten tot nog 24 in Limburg. Vanavond kan er nog een lichte bui vallen, maar komende nacht is het overal droog. Na het weekend afwisselend zon en wolkenvelden en dan blijft het overwegend droog. Bij matige noordenwind liggen de temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten.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 Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld gezien, ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was niet. Nu huil ik als een kind, geloof me, kama is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème is het net op je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 I've been listening to your reason, it makes no sense at all. tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. That's why I say, honey came in and she got me red-handed, creeping with a girl next How could I forget that I had given her an extra teeth all this sweeter the more that I know.